zoals het was vroeger was. Zoals het was vroeger was. Zoals het was vroeger was. Zal het nooit meer zijn. Ik loop soms van de Zo kan het niet leven, zoals het vroeger was, zal het nooit meer zijn. Zoals het vroeger was, zo kan het niet blijven. slachtoffer was,